Van 6 uur. Kees Groot met het NOS-journaal. Donald Trump heeft in zijn eerste persconferentie sinds de verkiezingen... de media geprezen die niet trapte in wat hij noemt de nonsens... die Amerikaanse veiligheidsdiensten volgens hem verspreid hebben. Gisteren lekte informatie uit dat Rusland belastende informatie over Trump zou hebben... waarmee hij gechanteerd kan worden. Tijdens de persconferentie zei Trump dat hij de grootste banenproducent zal zijn... die God ooit geschapen heeft. Personeel van de NS gaat voorlopig geen actie voeren. Dat is de uitkomst van het werkoverleg dat een groep conducteurs en machinisten vanmiddag hield op het hoofdkantoor in Utrecht. De NS-directie zou toegezegd hebben dat er meer variatie in de roosters komt. Treinpersoneel klaagde dat het werk eentonig was sinds de invoering van de nieuwe dienstregeling. De school van de 15-jarige leerling die zelfmoord pleegde na te zijn gepest... heeft bedreigingen binnengekregen. De school uit Heerlen heeft inmiddels aangifte gedaan. Ook de klasgenoten die als pesters worden gezien zijn via internet bedreigd. Op de school lopen inmiddels bewakers rond. In een vrachtwagen met toetjes zijn vier migranten ontdekt. De chauffeur hoorde geklop en zette zijn truck bij een tankstation in Oosterhout aan de kant en waarschuwde de politie. De Iraniërs en de Irakezen waren in Frankrijk in de laadbak geklommen en dachten dat ze naar Engeland gingen. Een van de mannen heeft al een keer vergeefs asiel aangevraagd in Nederland, zegt de politie. Iedereen in de wijk Maandereng in Ede heeft weer gas. De gemeente meldt dat alle leidingen gecontroleerd zijn en weer in orde zijn. Sommige bewoners hebben vier dagen zonder gas gezeten. Afgelopen zaterdag bleek dat er water in de gasleidingen was gekomen. In totaal werden 486 adressen in Ede getroffen door de storing. Het weer in het zuidoosten en oosten is het bewolkt met een enkele bui. Het waait stevig, aan zee stormachtig en het is een graad of acht. Morgen is het eerst droog, smiddags valt er regen en s'avonds valt op steeds meer plaatsen sneeuw. Vrijdag wordt een gure dag met kans op storm langs de kust. Dit was het NOS journaal. ZFM, verkeersupdate. verkeersupdate. Dit is Edwin Gerritsen van de AWB. De files beginnen voorzichtig wat af te nemen. Op de A1 van Amsterdam naar Apeldoorn nog niet. Daar staat tussen Hoeverlaken en Baardenveld 8 kilometer file met bijna drie kwartier vertraging. Dat komt door een ongeluk. Eén rijstrook is dicht. A2 van Utrecht naar Den Bosch tussen Culemborg en Beest, 3 kilometer. A9 Amstelveen richting Alkmaar. Tussen Badhoevedorp en Velsen een kwartier vertraging.